distracted from fighting all day long. Truth is a moment, the believer is unashamed. Nature of chance and its memory, always forgetting. Going up to up in despair. The silence of thought, the edges of frame. Everything else is connected. Save it takes fire. dear ascoltatori, this is the same singer but another band playing a cover from one of my favorite bands in the 80s. Jubilee. Free to take a step, staring down at all of these things. How did you get so old, stripped yourself, Open your sheets to them? It's the crazy. how you live in a place no one could see. And as I turn and watch you leave, the easiest road. The face of the singer foi verschillend. Ik ben zelf eerstejaars eh, kunststudent in Utrecht fotografie. En Omar die is een tijdje geleden uit Senegal gekomen naar Nederland. En eh, Omar heeft hier in Nederland eigenlijk foto's gemaakt van het eh, Nederlandse leven hoe hij dat ziet, dus hoe de Nederlandse samenleving eruit ziet, maar tegelijkertijd ook van hoe het is om in Nederland te zijn als Afrikaanse migrant. En voor dit project hebben we ook nog wat portretten van elkaar gemaakt om elkaar op die manier beter te leren kennen. Chedi bakasungu dedi katobu sol Di bakasungu dedi katobu sol Ya ya e mama din karam. Nou? <laughs> Dat is Agoeie. Zera uit Amsterdam. Eigenlijk jullie aan ons boeren kom ik maken van oorsprong. Ik zong in het Fries en in het Engels. Ik ga even in het uh, Fries beginnen. Want eh, de ouders van Hansko die moeten zo weg. Ze wonen in Workum. En ze paar paardensoepjes. Nou ja, dat is voor mij geen probleem natuurlijk. Ik begin met een nummer dat heet De Door. Je ziet dat de deur nog open staat, dus het lijkt me wel says that been the side, side is, side is Want dat hebben we laag, dat soort, hè. En dat we neervieren de salade, dat we zoveel lager. En dat neervieren, de godverdomme, wat hebben we lager. En, en neervieren, dat we zoveel lager, dat we de gerden dat we zoveel lager, dat we neervieren de salade. met de gitaars dus die spelen, die organiseerde dat. het was een eh, hele leuke avond en ik speelde ook een paar Friese nummers. Ehm, en ik zei van, ja, bij het volgende nummer, dat heet We hebben rondkomen, en er is één Fries woord heel belangrijk, dat is het woord tuut. En, ehm, en ik vroeg me af of eh, iemand al daar wist wat het betekende. Toen zei ik, ah, nou, no. Dat betekent toch politie? <laughs> Zo zeker was ik niet van mezelf. Ik zei nee, nee, nee. Tuut betekent. Dus. Dus denk bij het volgende nummer, als je het woord tuut hoort, niet aan de politie, maar aan zoenen. folk rapper mig, mig, du, mig, mig, du, mig, mig, du, mig, mig, mig, mig, du, mig, mig, du. Den sommer du stikker mig, mig, du, mig, mig, du, mig, mig, du, mig, mig, du, mig, mig, du, mig, mig, du. Den sommer mig under vinden rinder mig, mig, du, mig, mig, du, mig, mig, du, mig, mig, du, mig, mig, du, mig, mig, du. Det er min fast over. thank you Erat mod leidam. eerste plaat. Eh, Al een niet gespeeld, maar ik denk dat het er allemaal in zit. Van die dingen die je eh, te horen krijgt op van die verjaardagsfeestjes. Eh, als je een paar op hebt en je, vertelt, je vertelt iets wat je eigenlijk helemaal niet moet vertellen. Dat er maar iemand naast je zit, je man, je vrouw, je geliefde, zegt harde hasses. <laughs> buiten hebben vakantie. Wat leert is voor de nieuwe keuken. Wat men moet hebben in de lotterij, Hoeveel goede chips zijn jullie kieten? Waarom we net in de kerken in? Waarom je sierwerf in de kent verwerkt? Dat wordt men in de steeg pissen. En dat team en een vrouw een boekje had. Hard in de hasses. Dat moest net zezen. Dat hoef je niet te winnen. Het nooit neer maar te krijgen. Hard in de hasses. Dat moest net zezen. Dat hoef je niet te winnen. Het nooit neer maar te krijgen. Dat houdt de ballen met de af gaat. Dat zie je precies kind in de koffie nog gaan. Dat oeren naast het berg voor mier, dat je zwarte dak in oorslag. Hard in de huisjes. Daar moest en zezen. Dat je niet te winnen. Het nooit neer maar te krijgen. Houd in de huisjes. Daar moest en Dat hoef je niet te winnen. Het nooit neer maar te krijgen. Waarom jongens dan in de boeten maaien? hoe vaak ook toen niet daar is het huis gemocht. Dat tien in Holland natuurlijk had. En dat zie je bij die is Hard in de huisjes. Dat was net says dat we niet te it. Het nooit een te krijgen. De praat te loert. Ze kindje met spaarbiljaar. De saus te vallen. Ze houden zelf gek met haar. Hard de hasses. Dat was net zeggen. Dat we niet te it. Het nooit een te krijgen. Hard de hasses. Dat was net zeggen. ga ik dood. Voor de rest ben ik heel optimistisch. het is ook een optimistisch nummer. Ik, ik, het is namelijk ook een liedje op de plaat. dat zal ik nu spelen. Ehm, gaat zo. Hoe, hoe in muziek de tijd eigenlijk van elastiek is. Thank you. And the next song is a song about a man who killed a bird. It's called And the Man Killed the Bird. child finds a bird in the woods that sings the most beautiful song. But the bird has a broken leg, and the child decides to bring her home. And ask the father, please, Dad, let us give this bird some food. But the father doesn't want to feed just the bird, and he kills her off. And the man killed the bird, and with the bird he killed the song with the song he killed himself. And the man killed the bird, and with the bird he killed the song, and with the song he killed himself. vrouw die ik goed ken, was overleden. Hij was met zijn zoon gaan zwemmen en, ehm, en ze waren dagen later pas gevonden op het strand. En, eh, dus dat is een heel triest verhaal. En de, de, de, eerste paar zinnen van het bericht wat, ik, wat, ik, wat, wat mij gestuurd wat ik kreeg van die e-mail die ik kreeg, daarin zat een soort van melodie waarvan ik dacht van, ehm, ik moet het opschrijven en eh, ik moet het zingen. Dus dat is, dat is dit liedje geworden. Het heet Burial Salt. En... Eh, go far, we swim. Let the sun create dawn. дзвіночка. дочка і мою її лишила. Не треба Аня збиткувати, не треба Аня біти біти, бо я прийшов до дівчина і піпу запалити, бо я прийшов до дівчина і піпу запалити. Гей, вода йде, вода йде, і вода йде, і вода йде, дайде, бо не знаєш легінику, йде, тя біда найде, бо не знаєш легінику, і де тя біда найде. Get uit, mommy boy, to feed the deed, to feed the Geen Get uit, mommy boy, want die domme tijd, vol van misverstand, komt via het dwang. Het is verspillen hoe vaak gaan wij net, maar je snijend terug, dus door op omhoog. Kom, dat is voorbij, get uit, mommy geen get uit, mommy boy. ziekje vallei in het stof langs de dieken. Beels van Roy, beels van Douw. Ik zal heel willen zoen. De rest. Wist van vuur en jacht, maar goud en wordt hemd. Ik begin al dat de liefde leent, dat de liefde streamt, daar bestond geen in, geen het bij mij voor. dan Ik betink voor die, een blauwe taal en gold voor die. In de hitte haai, zes een wijn me koor, in de peer. Dat dat zelfs een voel, ik vertel ik die, hoe een king fool gone, still Nee, ik wil niet meer. Ik praat niet meer. Ik wil enkel nog. Ja, de hoest op praast. hoest op Witte hoest op stadig. Terwijl ik in mijn twaas. Nee, ik vrede niet meer. Ik word die skaat wezen. Ik word die voetstap wezen. Ik word die naast wezen.